Drie uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Er moeten strengere eisen komen aan de bouw van grote distributiecentra. Dat staat in een advies van het College van Rijksadviseurs aan het kabinet... dat de NRC heeft ingezien. Zogenoemde logistieke gebouwen zouden volgens het advies... alleen nog maar mogen worden gebouwd op bestaande bedrijventerreinen... en niet op grond die nu nog groen en onbebouwd is. Het aantal distributiecentra neemt de laatste jaren fors toe, net als hun formaat. En dat is goed voor de werkgelegenheid, maar critici spreken van verdozing van het landschap. IS-leider e Abu Bakr al-Baghdadi heeft een zeemansgraf gekregen. Zijn stoffelijke resten zijn in zee gegooid, zegt de VS. De islamitische religieuze rituelen zijn volgens het leger geëerbiedigd. De terroristenleider blies zichzelf op toen hij afgelopen weekend... door Amerikaanse militairen opgepakt dreigde te worden. Radiopresentator Frits Pis is verkozen tot de belangrijkste radiomaker van de eeuw. Hij is de nummer 1 van de top 40 van beste radiomakers is opgesteld vanwege het 100-jarig jubileum van de radio. Tweede werd Edwin Evers en Willem van Koten alias Joost en Draaier staat op de derde plaats. Frits Spits, die eigenlijk Frits Ritmeester heet... is volgens de jury een van de beste sfeermakers en verhalenvertellers op de radio. Hij maakte onder meer De Avondspits en Tijd voor Twee. En sinds 2014 de taalstaat op NPO Radio 1. Vanwege de verwachte lage temperaturen vannacht zijn gisteravond voor het eerst dit seizoen strooiwagens ingezet. Op sommige plaatsen werd nachtvorst voorspeld. In veel regio's is vooral zout gestrooid op bruggen en viaducten... omdat daarbij nachtvorst als eerste rijp ontstaat. Om nu al te kunnen strooien heeft Rijkswaterstaat afgelopen zomer... overal de zoutvoorraden aangevuld. Het weer, plaatselijke mistbank en weinig wind. Minima in het binnenland lokaal rond het vriespunt aan zee een graad of 5. Overdag eerst vrij koud, wat zon en droog. Het wordt smiddags 10 tot 12 graden.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 Mi niña chica enamorada, quiero llevarme usted en la madrugada. Bailar, volar, con el sol escapar. Mi niña chica enamorada, quiero llevarme usted en la madrugada. Bailar, volar, con el sol escapar. Dice, che, che, che, che, che, che, che. señorita, yo soy la Con soltera, sí, y se ve bien como quiera De frente del y desarrollado, wow loco y sin idea, uno, dos, dos o tres Tragos haciendo que rompa cadera Así sigue sacando la fiera, me la llevo conmigo pa' que saque candela Esa mi niña chica enamorada Quiero luz en la madrugada, bailar che, che, che, che, che Linda morena te encontré Che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che ZFM antwoord.